een Klomp met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door het ongeluk met een hijskraan in Mekka is opgelopen naar 107. Ook zijn er meer dan 230 mensen gewond geraakt. Door een zware storm viel de kraan om op de grote moskee. Het gebeurde gistermiddag vlak voor het vrijdagmiddaggebed, waardoor het erg druk was in de moskee. In Mekka zijn ze op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Hajj, de bedevaart naar Mekka. De Hajj wordt door miljoenen moslims bezocht. Antoon Hurkmans vertrekt als bisschop van Den Bosch. In een brief aan zijn bisdom zegt hij dat hij in juni aan paus Franciscus heeft gevraagd of hij mag stoppen. De paus heeft daar nu mee ingestemd. De 71-jarige Hurkmans schrijft dat hij graag tot zijn 75ste in functie was gebleven, maar dat hij zich te zwak voelt om zijn werk goed uit te voeren. Frankrijk heeft de honorair consul in de Turkse stad Bodrum geschorst... omdat de vrouw spullen verkocht die vluchtelingen gebruiken voor de overtocht naar Griekenland. In de reportage van France 2 was te zien dat ze boten en reddingsvesten aanbood. Veel vluchtelingen uit Syrië en Irak proberen vanuit Bodrum het Griekse eiland Kos te bereiken. Maar niet iedereen overleeft de gevaarlijke oversteek. Tennissers Roger Federer en Novak Djokovic staan in de finale van de US Open. De Zwitser Federer won in de halve finale van zijn landgenoot Stan Wawrinka in drie sets. En ook Djokovic versloeg de Kroatische titelverdediger Marin Cilic in drie sets. De finale wordt morgen gespeeld. De vrouwenfinale van de US Open is vandaag met de twee Italiaanse tennisters Roberta Vinci en Flavia Panetta. Zij versloegen gisteren de nummer 1 en 2 van de wereld, Serena Williams en Simona Halep. Het weer, vanochtend neemt de bewolking toe en in de loop van de dag trekken buien het land in. In het oosten is ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het oosten. Met zo'n 18 graden wordt het iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.